Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Rabobank heeft grote moeite met het reorganiseren van de klantenservice. Volgens het Financiële Dagblad schiet het niet op met het inperken van het aantal banen. Zijn de kosten al 45 miljoen euro hoger dan beraamd... en loopt de tevredenheid van klanten en medewerkers terug. De reorganisatie van de klantenservice van de Rabobank begon twee jaar geleden. Toen had de afdeling 3700 medewerkers. Over twee jaar moeten dat er 2100 zijn. Johan Remkes stopt op 1 januari als commissaris van de Koning in Noord-Holland. Zijn termijn liep nog tot 2022. De 66-jarige VVD'er zegt in een verklaring dat hij meer tijd wil nemen voor zijn privéleven. Remkes is bezig met zijn tweede termijn als commissaris van de Koning in Noord-Holland. Daarvoor was hij onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid. SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf vertrekt uit de Tweede Kamer. In januari meldde hij zich al tijdelijk af wegens oververmoeidheid. Nu heeft hij bekendgemaakt dat hij definitief vertrekt, om persoonlijke redenen. Hij schrijft aan de Kamervoorzitter dat er de laatste jaren steeds meer spanningen op zijn huwelijk zijn komen te staan... en dat de balans tussen werk en privé niet meer klopt. Dijkgraaf heeft acht jaar in de Kamer gezeten. Een Transavia-piloot die vorig jaar werd veroordeeld voor betrokkenheid bij een dodelijke straatrace vertrekt bij de luchtvaartmaatschappij. Een woordvoerder van Transavia zegt tegen de regionale omroep NH dat beide partijen hebben afgesproken dat de piloot binnenkort uit dienst gaat. In 2016 reed de man in de bebouwde kom van Loosdrecht een straatrace tegen zijn vader. Een automobiliste van 19 kwam om het leven toen de vader op haar auto botste. De rechter bepaalde eerder dat Branzavia, de piloot, ondanks de veroordeling niet mocht ontslaan. Het weer wisselend bewolkt, de meeste zon in het noorden. In Limburg wat regen. Het is 16 tot 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits, dat komt ook door ongelukken en vrachtwagens met pech. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is de vertraging ruim een half uur tussen Watergraafsmeer en Muiden. Dat komt door een ongeluk op de A6 richting Almere. Bij de Hollandse brug zijn drie rijstroken dicht. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Holendrecht en Maarsen 20 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Zveen 20 minuten. Op de A4 verderop richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidsendam een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Veel vertraging is er op de A15 Europort Gorkum tussen Vaanplein en Alblasserdam ruim een uur. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd tussen Geldermalsen en Echtelt. 11 kilometer file. De rijbaan is daar helemaal dicht. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 20 minuten.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl to the vibes I'm sending you right here. <clears throat> uh, you see, love is like a. <clears throat> I know I love what you do when you do what you do. You got me talking.